Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond Amsterdam en Utrecht rijden er geen treinen door een grote storing bij de verkeersleidingspost. De schermen vielen uit. De verwachting is dat de storing ook impact zal hebben op de ochtendspits, melden ProRail en de NS. treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol lag gistermiddag voor het eerst plat. Om 8 uur leek de storing verholpen, maar na een half uur was die weer terug. Na het concert van Harry Styles in de Amsterdam Arena konden duizenden mensen niet naar huis. Wie dat niet kon, werd opgevangen in de Ziggo Dome. Voor zo'n 100 gestrande reizigers op Utrecht Centraal is nachtopvang geregeld in de jaarbeurs. Rusland claimt gisteren een groot Oekraïns offensief te hebben afgeslagen in de regio Donetsk. Daarbij zouden zo'n 250 Oekraïense militairen om het leven zijn gekomen. En zeker 16 tanks en 21 panzervoertuigen zijn vernietigd nieuws is nog niet onafhankelijk bevestigd. Kiev heeft nog niet gereageerd. In Haiti zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door zware regenval. Er worden nog acht mensen vermist, ruim 1200 woningen zijn overstroomd en er zijn duizenden schademeldingen. Veel gewassen in het midden van het land zijn verwoest, waardoor de hongersnood in het land alleen maar dreigt te verergeren. Premier Henry zegt dat hij samenwerkt met lokale en internationale organisaties om hulp te bieden. En Zlatan Ibrahimovic stopt met voetballen. Dat maakt de 41-jarige Zweedse spits bekend na zijn laatste wedstrijd van zijn club AC Milan. Zijn contract wordt in Italië niet verlengd. Ibrahimovic kwam dit seizoen amper in actie vanwege blessures. Ibrahimovic kwam op zijn negentiende naar Ajax en brak later internationaal door bij onder meer Juventus, Inter Milaan en FC Barcelona.